Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Limburgse derby MVV Roda is vanavond uit de hand gelopen. Vlak voor rust legde scheidsrechter Kooi de wedstrijd stil... omdat er vanuit vakken van fans van beide clubs vuurwerk werd gegooid. Een stukje van het commentaar van L1. Nog altijd dat vak van Roda vol met supporters. Nog altijd zit die gracht op in het oetvak vol met MVV-supporters. Af en toe vliegen vuurpil van links naar rechts. Hij werd ook snel weer teruggegooid. Gaat back weer gewoon van links naar rechts. Nu weer zo'n aluminiumpeel, zo'n rode begaald vuurwerk Bergpiel dat vak van Roda ingeeft. Kortom, het blieft onrustig. Het blieft heen en weer gewoon. En wij het Schuldenstein, dat maakt eigenlijk ook allemaal niet zoveel uit. Maar het blieft gewoon onrustig en we konden voorlopig hier niet verder voetballen. Supporters van MVV konden in de gracht bij het uitvak van Roda. De ME moest erbij komen. Na een half uur werd bekend dat de wedstrijd definitief werd gestaakt. Het stond 0-0. België zet Nederland vanaf morgen weer op rood vanwege de coronabesmettingen hier. Het betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn en naar België gaan... een negatieve test moeten laten zien als ze langer dan 48 uur blijven. Op de Europese coronakaart kleurt Nederland sinds gisteren ook weer rood. Het gaat nog niet goed met de eh, gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Vorige week moest ze van de dokter al een paar dagen rust houden. En daar komen nu nog twee weken bij. De koningin van 95 zal komende tijd ook nog geen officiële bezoekjes afleggen... maar werkt wel vanuit huis. Het is niet bekend wat ze precies heeft. Bij een opgraving in de buurt van Londen zijn zeldzame Romeinse beelden gevonden. Het gaat om borstbeelden van een man, vrouw en kind. Ze kwamen tevoorschijn bij het opgraven van resten van een kerk uit 1080. De beelden zijn supergoed bewaard, zegt deze archeoloog. This really is the cherry on the cake, but that phrase doesn't really doesn't quite cover just how excited we really are. It, they're so rare, so unique. Op de plek werd gegraven voor een hoge snelheidstreinverbinding. Eerder zijn op dezelfde plek al resten van 3000 lichamen ontdekt. Vroeger lag er waarschijnlijk een begraafplaats. Het weer nog, vanuit het zuidwesten wat regen.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 With my body so melodic, this beat goes right through my chest. Everybody, ma and poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one two step. Rock it, don't stop it. Everybody, get on the floor. Break the party up. We about to get it on. Let me see you one two step. I love it when you one two step. sí things those days we cherish so much are just over the horizon. And through the glare of the setting sun, I can clearly see a celebration. A celebration of togetherness, a celebration of life. Once again, we will dance throughout the night and even through the sunrise. I can see it. Can you see it? I can feel it. Can you feel it? Can you see us singing along to our favorite songs with our hands? raised high in the sky as if we were trying to catch an invisible vibe to take home. It's just a matter of time. Close your eyes Goedenavond, ik ben Sid van der en dit is het nieuws van NOS op 3. Het liep flink uit de hand vanavond bij een voetbalwedstrijd MVV Roda. De wedstrijd in Maastricht werd stilgelegd omdat er met vuurwerk werd gegooid. Het gebeurde in een hoek van het stadion waar het